die gaan toezien op het staakt het vuren. De groep waarnemers groeit de komende dagen uit tot 30... VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd de wapenstilstand in acht te nemen. Bestand ging donderdag in, maar dit weekend waren er berichten over aanvallen van zowel het leger als de oppositie. plan van VN-gezant Anan is om uiteindelijk 250 VN-waarnemers naar Syrië te sturen. Maar daarvoor is wel een nieuwe resolutie nodig van de VN-veiligheidsraad. De Tilburgse SP-fractievoorzitter Slegers heeft haar functie neergelegd. Ze weigert sinds 2009 de SP-regel op te volgen dat ze een deel van haar raadsvergoeding afzaat aan de partij. Haar weblog schrijft Slegers dat ze zonder het af te dragen raadsgeld geen redelijk gezinsinkomen zou hebben. Slegers stelt haar zetel ter beschikking aan de partij. Handsfree telefoneren is voor automobilisten net zo gevaarlijk als bellen met de telefoon in de hand. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid na onderzoek. Het gevaar voor automobilisten zit hem vooral in het feit dat ze hun aandacht minder op de weg richten als ze aan het bellen zijn. Daardoor loopt de kans op een ongeluk op. Het vasthouden van het telefoontje speelt daarbij nauwelijks een rol. Zo'n 30% van de verkeersdeelnemers is onderweg bezig met iets anders dan het verkeer. En afleiding is wereldwijd de oorzaak van 5 tot 25% van de auto-ongelukken. In El Salvador is afgelopen zaterdag niemand vermoord. Dat is voor het eerst in drie jaar, want in die periode werd elke dag minstens één iemand gedood. El Salvador wordt geteisterd door geweld van drugscriminelen. Bendes zorgen voor gemiddeld 18 moorden per dag. President Funes zegt dat de eerste moordloze dag in drie jaar tijd te danken is aan veiligheidsmaatregelen van zijn kabinet. Het weer in het binnenland helder en kans op